Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Voorzitter Smit van het CNV betreurt het dat de politiebond ACP zich afsplitst van de vakcentrale. De ACP is een club die bij het CNV hoort, zei hij in het Radio 1-journaal. ACP-voorzitter Van de Kamp maakte gisteravond bekend zich los te maken van het CNV... omdat hij in de vakcentrale te weinig te zeggen heeft om invloed te kunnen uitoefenen. Die onvrede begrijpt CNV-voorman Smit gezien de verschillende opvattingen over bijvoorbeeld het pensioenakkoord... maar hij wees erop dat een vakcentrale nu eenmaal compromissen moet sluiten. De benzineprijs heeft een record bereikt. Aan de pomp is de adviesprijs voor een liter benzine nu ruim 1,75 euro. Dat zegt het consumentencollectief United Consumers. Het vorige record dateerde van eind april vorig jaar. Diesel en LPG staan nog niet op recordhoogte, maar zitten er tegenaan. Oorzaken zijn onder meer de gespannen relatie tussen Iran en het Westen en de burgeroorlog in Syrië. Die drijven beide de prijs van ruwe olie op. United Consumers pleit ervoor om de benzineprijs voorlopig niet meer te verhogen. Het Tuschinski Theater in Amsterdam krijgt vanochtend een nieuw tapijt. Het oude is in delen geveild en heeft zo'n 11.000 euro opgebracht. Het geld gaat naar de Anne Frank Stichting. Het nieuwe tapijt is gemaakt in India. Het is tussen de 900 en 1000 kilo en wordt vanochtend door een groep roeiers uitgerold. Het is de vijfde keer sinds de opening van het theater in 1921 dat het tapijt wordt vervangen. Tennissers Igor Sijsling en Jesse Houtakaloum zijn dicht bij een plaats in het hoofdtoernooi van de Australian Open. Sijsling won in het kwalificatietoernooi van de voormalige nummer 18 van de wereld, Igor Andreev. En Houtakaloum was te sterk voor de Braziliaan Sampieri. Beide Nederlanders moeten nu nog één wedstrijd winnen om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi. Het weer, vanochtend nog een paar lichte buien en vooral aan zee een stevige noordwestenwind. Later droog met af en toe zon, het wordt een graad of 7.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 Tot zover de verkeersinformatie. Dames en heren. Het aftellen is begonnen. Acht uur lang. De muzikale flashback. Van een vol jaar. Van een vol jaar. Van een vol jaar. Eurohit. En dat volle jaar, dat was natuurlijk het jaar 2011. Vandaag acht uur lang terugkijken naar 2011. Wat waren de 100 beste platen van dat jaar? En er zitten een paar hele lekkere platen tussen die we al een tijd niet meer gehoord hebben. Iedere week kan je in de Euro Breakdown punten verdienen. Als je bovenaan staat op nummer 1 krijg je van mij 40 punten. Sta je onderaan krijg je er 1. En zo verdelen we dat. In totaal kwam Birdie daardoor met haar Skinny Love op 215 punten. Een nummer wat in 2008 al als single werd uitgebracht door Bon Ivar. Toen deed het heel weinig tot eh, helemaal niks in de hitlijsten. Wel was het single of the week bij de Engelse iTunes. En ook was de track voor in de tv-serie van Chuck. Maar toen kwam de Britse Birdie, toen pas 14 jaar oud. Beardy heeft al haar emoties gestopt in het zingen van deze plaat. Het resultaat is dan ook heel anders dan het origineel was van eh, Bon Ivar. Maar niet minder slecht. Birdie met haar Skinny Love behaalde 215 punten in 2011. Stond 11 weken in de lijst van Europa. Kwam helaas niet verder dan de achtste positie. wakker worden op deze vrijdag de 13e. We blikken terug naar 2011, doen dat met Birdie en Skinny Love op nummer 100, 215 punten. Eén puntje meer, 216 is er voor Bob Sinclair en Champal, een single Tic Tac. Eind 2010 vonden we dat het wel weer eens tijd ging worden voor een hit van zowel Bob Sinclair als Champal. De Franse DJ hadden we toen voor het laatst gezien met zijn La La song.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 Oh, oh, oh, oh, oh, oh, fire. Oh, oh, oh. oh. Shanda Vol met feiten, noteringen en de grootste hit. Dit is Eurohit. You say that I'm with me laatste eerste plaat, denk ik, die in 2011 werd uitgebracht. Evil Lavigne en What the Hell. De plaat werd namelijk op de nieuwjaarsdag van 2011 als eerste single van het gloednieuw album in première gebracht. Lang verwachte comeback was dat voor de Canadese rockchick Avril Lavigne. Drieënhalf jaar lang hadden we niks van deze dame gehoord na de grote hit Girlfriend. En daar was opeens weer What the Hell. Het lijkt veel op de eerder genoemde hit en heeft daarnaast al een goede en vriendelijke radioplaat. What Hell stond 13 weken in de lijst van Europa. Kwam niet in de top 10, niet verder dan de 11e plek. Daar stond ze één weekje. 221 punten sprokkelden ze bij elkaar. En daarmee behaalden ze plek 98 in de top 100 van 2011. 14 weken in de lijst gestaan met als hoogste positie 12. Dus ook geen top 10 positie voor Kid Ryan en haar Love Life. Verslavend was het deuntje in 1999 al. De muziek alleen al zorgde ervoor dat de Duitse rockband een dikke hit scoorde met Narcotic. In Nederland stond het nummer 14 weken in de top 40 met als piek een vierde plek. Dat de melodie zich ook uitstekend leent voor een dansknaller, dat eh, laat Kate Ryan horen op de single Love Life. In mei verscheen het zesde album alweer van de Belgische Kate Ryan. En de titel Electro Shock klinkt heviger dan het album zal zijn. De zangeres borduurt namelijk gewoon verder op de stijl die we van haar kennen. Love Life was de eerste single van dat nieuwe album wat dus in mei verschenen is. 227 punten sprokkelde Kate Ryan bij elkaar. Nou, Love Life hoor je nu hier op CFM. 2010 was denk ik wel het jaar van de nieuwkomer Jason Derulo. Toen groot hits met uh, What You Say en In My Head. En de harten van menig muziekliefhebber ging sneller slaan bij het beluisteren van zijn debuutalbum. En elke goede start van een debuutartiest volgt natuurlijk de moeilijkste taak in zijn carrière. Een succesvol vervolg maken. De eerste single van het tweede album hoorde je net Don't Wanna Go Home en leunt op dezelfde trucje als uh, What You Say. Maar dan nog een beetje dubbelop. Dit keer wordt namelijk niet één, maar wel twee samples gebruikt. Op nummer hoorden we namelijk de grote hits Show My Love en eh, D.O. de Banana Boat Song. Jason Rulo stond 14 weken in de lijst van Europa, kwam net aan op nummer 10 in de top 10. Stond daar wel twee weken en haalde bij elkaar 232 punten bij elkaar. Het zijn er net uh, zes te weinig om een plek hoger te staan. Want Diddy Dirty Money, Coming Home, het lijkt erop, staat met 238 punten op plek 95. En een van de vele fouten die hun platenmaatschappij gemaakt heeft, Bad Boy, dat was toch wel het Dinner twee Kane uit elkaar halen. En vervolgens werd eh, Dan Richard in Diddy's nieuwe formatie Dirty Money gestopt. En samen met eh, derde bandlid Kalana werden ze al, eh, al drie singles nu op een naam staan. Waarvan er helaas geen één dus echt een hit wist te scoren. De vierde single die gaat het waarschijnlijk wel verandering inbrengen. En dat hebben ze inderdaad ook gedaan. Het zal het lang verwachte album eh, The Last Train to Paris eindelijk het licht gaan zien. Grote hits als Airplane en Love the Way You Lie in het achterover brengt Diddy Dirty Money ons Coming Home. Dan doet je misschien denken aan een samenwerking van Eminem en Rihanna. Niet gek, aangezien beide nummers dezelfde producer ook nog eens hebben. Op Coming Home horen we ook nog eens Skylar Gray die verantwoordelijk is voor het refreintje tussendoor. Europa vond het een goede plaat, want 238 punten haal je niet zomaar uit bij elkaar plek 95, 15 weken lang in de hitlijst gestaan. Helaas niet in de top 10, plek 13 was de hoogste die ze behaald hebben. Diddy Dirty Money, de single Coming Home. I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Let the rain wash away. felt so yeah. strong and I'm back. I'm feeling like there's nothing that I can't try nothing.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 En komt er straks ook nog aan. En deze was de tweede single. Of de eerste single. Nee, de tweede inderdaad. <laughs> De opvolger van de eerste single, zo staat het er, die eh, lag klaar. Dat was Kesha en Blow. Werd al eerder gebruikt als promotiesingle voor de vernieuwde versie van het veelverkochte album eh, Animal. En Kesha is op het moment dus helemaal hot in Amerika. Deze 23-jarige zangeres. Een beetje jammer dat ze zoveel van die elektronische geluidjes gebruikt. Zeker als je weet dat ze ook zonder de computer gewoon hele mooie stem heeft en goed kan zingen. 239 punten, 12 weken in de lijst als hoogste positie nummer 7. Twee te weinig om een plek te staan, want de Jim Clays Heroes en Emma Levine Stereo Heart hebben er 241. En dat schreef McCoy van de Hop groep de Jim Clays Heroes in 2010 een opleving kende door samen met Bruno Mars zo met Billionaire te scoren. Dat is voor veel muziekliefhebbers natuurlijk een bekend feit. In 2006 wisten de Jim Class Heroes trouwens zelf ook te scoren met de Cupid's Chuckled Na een really release van de single die eerst op het album de eh, Paper Cut stond. Zoals het al eh, mooi in de titel is verwerkt, zal het volgende deel van de chroniek later dit jaar uitkomen met de zomerse liedse als wapenfeit. Stereo Heartje leunt op een eh, rustig gebied waarin de reps van Traffy uitstekend goed hun werk doen. En om het geheel toch een plaatje te maken met hitsfactor horen we de refrein ook nog eens Adam Levine van Maroon 5 voorbij komen. 241 punten, plek 93 voor de Gym Class Heroes en Adam Levine. My is stereo, it beats for you so listen close.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 241 punten sprokkel ze bij elkaar. Even voor de klok van 5 uur hoor je trouwens welke de beste plaat is van 2011. Dat zal dan uit eh, mijn mond komen welke plaat dat is. Tussendoor krijg ik nog wel wat hulp straks hoor. DJ Sorrow komt helpen en eh, ook Rob Harms gaat twee uur lang eh, wat hits laten horen. Roep Arm zal tussen 1 en 3 zijn DJ Zorro straks vanaf 11 uur tot 1 uur. Een plaat die hun niet gaan draaien en ik wel, die is van eh, Kesha Rosé Seberts. We kwamen er net al voorbij met uh, Blow natuurlijk, ja. Met uh, vier singles van haar debuutalbum Animal wisselde de top 10 van de Amerikaanse hitlijsten te komen. En zeer binnenkort ging ze ook dat album nog eens re-releasen. En dus zoals gebruikelijk moet je dan met nieuwe nummers komen. Een oud nummer eind november 2010 kwam die al uit, is We Are Who We Are... Elektronische elementen zijn weer volop aanwezig, de bekende stijl die we van Kesha kennen. Het voordeel is dat dit voor sommigen altijd goed zit, anderen zullen gaan denken dat het zeer eentonige muziek produceert omdat de nummers wel erg op elkaar eh, lijken, is dat natuurlijk niet onwaarschijnlijk dat Europa dat op een gegeven moment gaat denken. Deze plaat die zit gelukkig nog aan de goede kant. We Are Who We Are die sluit een beetje aan in het rijtje van eh, TikTok. Your Love Is My Drug and Take It Off en is daarom zeker niet hit ongevoelig. 242 punten sprokkelde zij in 12 weken bij elkaar. De top 10 wist zij niet te bereiken met deze single. En met Blow trouwens ook niet, als ik het even snel zeg. Ik ben hem heel even kwijt. Uh, eh, Blow, nou ja, die stond wel drie weken lang, stond niet zelfs in de top 10. We Are We Are dus net niet, maar heeft genoeg andere punten bij elkaar gesprokkeld. 242 in totaal, genoeg voor plek 92. dangerous If you're one of us, then roll with us Cause we make the hipsters fall in love When we got our hot pants on and up And yes, of course we does We run in this town just like a club And no, you don't wanna mess with us Got Jesus on my necklace, us, uh, us. Uh. so serious. It's making my brain delirious. I'm just talking true. I'm telling you about the shit we do. We're selling our clothes, sleeping in cars, dressing it down, hitting on dudes. Hard. Got that glitter. turn it up, up, up, up, up, up, up. DJ, turn it up, up, up, up, up, up, up. DJ, turn it up, up, up, up, up, up, up. DJ, turn it up. is Eurohit. Yes, van de Nederlandse zomer. Rio en Miss Sunshine. 245 punten sprokkelden ze bij elkaar in 12 weken tijd. En dat was genoeg voor plek 91. En dan gaan wij maar eens even kijken naar wat we dan allemaal al gehad hebben. Helemaal onderaan op plek 100 deze, dit jaar. Birdie en eh, Skinny Love. 215 punten. 216 punten voor Bob Sinclair, Jean-Paul en Tic Tak. Uh, Avril Lavigne vinden we met What the Hell op plek 98, 221 punten. Fitwine, Love Life, plek 97 en 227 punten had ze daarvoor nodig. 232 punten voor Jason Derulo, Don't Wanna Go Home op 96. 95, Diddy Dirty Money, Coming Home, 238 punten. 1 puntje meer, 239 voor Blow van Kesha op 94. 93 vinden we de Jim Clay's Heroes, Stereo Love, 241 punten. En 242 punten dan weer voor Kesha en eh, We Are Who We Are. 245 punten hoorden we net Rio en met Sunshine. En weer één puntje meer, 246. Dat is genoeg voor plek nummer 90. Alicia Dixon en uh, eh, Jay Sean, Every Little Part of Me. Met de looks en goede muziek van eh, Alicia Dixon zou je zeggen dat hitscoren vanzelf gaat. Niets is minder waar na de single The Boy Does Nothing bleef en de eh, Nederlandse hitlijsten akelig stil voor deze ex-Miss Tech League. Vreemd, eh, want singles als eh, Breed Slow en Drummer Boy zijn toch zeker hitwaardig. Alleen dus niet genoeg voor de Nederlandse hitlijsten. De nieuwste hit van Alicia heet Every Little Part of Me en is in samenwerking met Jay Sean. Plek nummer 90 bezet ze dit jaar. 13 weken lang stond ze in de lijst van Europa. Ze kwam niet verder dan een achtste plek. Every Little Part of Me dus, die samenwerking met Jay Sean. 18 weken lang hebben we op vrijdagmiddag kunnen genieten van deze plaat. Alicia Dixon en Jay Sean, Every Little Part of Me. 246 punten bij elkaar gesprokkeld in die 13 weken. In 10 weken tijd 248 punten bij elkaar gesprokkeld. Dat is natuurlijk heel goed. Zeker als je ook nog eens gewoon de nummer 1 positie weet te bereiken in de lijst. Dat stond deze plaat zelfs twee weken lang. Bij elkaar dus 248 punten. Robbie Williams, dat heeft even niks van zich laten horen. Maar dat eh, kwam doordat het nieuws eh, dat hij weer aan de slag ging met Take That natuurlijk. Daar was hij heel druk mee bezig. Ondertussen had hij ook nog wel even tijd om gewoon een eigen single op te nemen.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 I told you through the television. toch weer een goed jaar voor Robbie Williams. Een tijd niks van deze man gehoord. En toen was hij er opeens weer met Carrie Barlow en Shame. En ook natuurlijk met de band eh, Take That is die weer terug te vinden in de lijst. Die komt vandaag ook nog voorbij. Shame haalde 248 punten bij elkaar. 1 punt te weinig om nog een plek hoger te staan. Want 249 punten zijn er voor Britney Spears. De tweede single van eh, dat album wat Britney weer terug in de hitlijst moet gaan brengen. Till the World Ends. deze track heeft een hoge Hold It Against Me gehalte. Het blijft aan het begin vrij eh, eentonig. Later wordt het wel wat meer uptempo nummer. En met die 249 punten kwam ze niet verder dan plek 88 in de lijst van 2011.